Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het moet aantrekkelijker worden om meer te werken. zegt de Sociaal-Economische Raad tegen het kabinet. Wanneer mensen in het onderwijs en de zorg meer uren maken... kan het personeelstekort worden opgelost. Er zijn nog heel veel mensen die werken in deeltijd... en die zouden meer uren willen werken. Nou, als we dat voor elkaar krijgen, lossen we een groot deel van het probleem op. Werk moet lonen, dus we moeten kijken naar de inkomstenbelasting... in combinatie met je toeslagen... Eh, zodat het niet zo is dat als je iets meer uur gaat werken... dat je meteen al je toeslagen verliest... en dus eigenlijk netto heel weinig daaraan overhoudt. Ook de opvang moet beter worden geregeld... zodat ouders hun kinderen daar makkelijker langs kunnen brengen. Probleem is wel dat ook de kinderopvang het drukker krijgt... terwijl ze ook daar smeken om personeel. In Rokanje in Zuid-Holland is vannacht een man doodgestoken... Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie zegt wel dat er een ruzie aan de gang was. Na de steekpartij is een verdachte opgepakt. De ministers zitten weer bij elkaar om te praten over Ter Apel. Al weken is het overvol in dat asielzoekers aanmeldcentrum. Er moet een oplossing komen voor de opvang van al die mensen. Er wordt nagedacht over het opvangen in lege gebouwen... zoals een leegstaande rechtbank of een pand van de Belastingdienst. En de BBC zegt sorry tegen Manchester United. Dinsdagochtend was tijdens een nieuwsuitzending een, eh, iets geks te zien. Onder in beeld stond een tekstbalk met de hoofdpunten van het nieuws. Ineens stond daar Manchester United is rubbish. Oftewel Manchester United is ruk. BBC kwam met een verklaring. Behind the scenes, someone was training to learn how to use the ticker and to put text on the ticker. So they were just writing random things, not in, in earnest. And um, that comment appeared. So apologies if you saw that. Een nieuwe medewerker kreeg uitgelegd hoe die tickertape werkt en typte willekeurige dingen. Hij typte trouwens ook nog het weer, overal regen. Wat in Engeland vaak klopt, maar meestal niet op die manier wordt samengevat. Het weer hier niet overal regen. Eerst wat zon. Vanmiddag 16 tot 18 graden. Vanmiddag dan bewolkt. Vanavond wel wat regen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB.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 So scared how you were the fire, but you're holding the light. Instead, you put an cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.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 Every outer space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the I wanna be your love light. is thick, dirty. I've been through a lot, but I'm still flirty. De Z van Zon, boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda.